12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip... die leidt tot de aanhouding van een aantal verdachten... van een reeks gewelddadige overvallen op vermogende Nederlanders. Het gaat onder meer om een verdachte van de gewapende overval... op het huis van YouTube-ster Nicky de Jager. Ze werd daarbij vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Eind vorig jaar werden al acht verdachten aangehouden... maar de politie denkt dat er nog meer mensen bij de overvallen betrokken waren. In de Amerikaanse stad Tulsa is de massamoord herdacht... waarbij witte bendes 100 jaar geleden een van de rijkste zwarte buurten in de VS verwoesten. Zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord... en bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter. Voor het eerst was ook de zittende president bij de herdenking. President Biden zei in zijn toespraak dat hij wil dat alle Amerikanen het hele verhaal kennen. De massamoord werd volgens Biden lang genegeerd in de geschiedenisboeken. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Dat komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt bloedbank Sanquin. De grootste stijging is te zien bij groepen die voorrang kregen bij het vaccineren. Zo werd bij 90% van de donoren ouder dan 70 jaar antistoffen gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het Chinese coronavaccin Sinovac goedgekeurd voor noodgevallen. Uit tests blijkt dat het vaccin voor 51% effectief is tegen ziekte met symptomen. En het vaccin voorkwam ernstige coronaklachten en ziekenhuisopnames bij alle onderzochte personen. Door de goedkeuring kan het Chinese vaccin ingezet worden in het internationale COVAX-programma voor minder welvarende landen.